Als het ook alleen meer, is mooi daar is hij dan hoor, nooit gedacht, nooit verwacht. Kid crash van nicotine, samen met de Space Marines. In volle kracht voor rij, als een speer. Maar er voor één keer, en daarna nooit meer. En met dat nieuwe doel, ik geef nu weer met de Marines. Maar dat rappen in mijn moeren staan, want dat vind ik in hoerentaal. En helemaal om op te Voor stijven Van al die geile wijven voor het bord en ik maar dromen hoe ze speelden met mijn krijtje Had niets meer op mijn rijtje, Er maar weer een twee Dus vanaf die tijd heb ik gezet, die kut al weg met mij Laat het liever over aan de SMB Die kunnen dat wel beter dan de KID Ik doe het niet, ik wil het niet, ik vind het irritant Plus mijn schattige vriendinnetje verbetert mij constant je met je eigen, dat zeg ze met jezelf Al vijf wat op je stoel, want je weet wat ik bedoel En als het je niet zit, nou dan heb je lekker pech Want ik breng het zoals ik het breng en ik zeg het zoals ik het zeg Mijn leraar Nederlands heeft het altijd al gezegd De mooiste dat de wereld is voor jou niet weggelegd Die kan je moeder schamen, al kerel ik mijn pik Ik zou die op je willen pissen, ook dan stond je in de fik Dus fuck you, dat ben een duidelijke taal Ja fuck you, want dat bestaan we allemaal heeft die taal toch op kracht en op mijn eindig Engels hadden ik een vette en gezien, oké? Ah, okay? voor één keer naar maand, maar hierna nooit meer. Hé, hier ben ik weer. Rechts, en ik Recht om straat, recht om God, idioot. Oude koeien in de Ik Ben zo normaal als helemaal bro. Ben in de koop, ben te huur. Ik ben heel duur. Binnen, klopper, klop, klop, binnen. Ben geen uh, eh, beginner. Ik doe een rauw rip aan aan zingen. Ik doe mijn eigen ding. Ik adviseer je hetzelfde te doen. Maar niet dat je dan gelijk hetzelfde moet doen. Nou, je bent hetzelfde niet te doen. Nou. En al de gezinnen op mijn kleur, best geen me dus met delen ben ik bruin Als het breekt dan loop ik schijn Tip in de griffel, lippen de stekka Ik rap als een mummy, ingewikkeld Irritaal op te kaarten, maar ik maak troef Als ik wil het zitten als ik daar zit Boe! Ah, vandaag ben ik een rakketak en weer terug Kom over de brug Van ze mug, steek, raad snel, vlug Ik kijk je overnight.